Dat zegt de politie. Bij Ozaan kwamen twee mensen op een motor om het leven. De automobilist die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was, een man van 52, zit vast. Bij het ongeluk bij Lekkerkerk kwamen gistermiddag twee inzittenden van een auto om het leven. Volgens de politie was er voorafgaand aan het ongeluk een conflict op de weg. Getuigen van de ongelukken worden opgeroepen om zich te melden. Het dodental van het tsunami van zaterdag in Indonesië is gestegen naar 373. Volgens officiële cijfers raakten ruim 1450 mensen gewond... en worden er nog 128 mensen vermist. Honderden militairen en vrijwilligers zoeken op de stranden van West-Java en Zuid-Sumatra... tussen de brokstukken naar slachtoffers. De meeste slachtoffers zijn Indonesische toeristen die aan de kust vakantie vierden. De politie heeft zes verdachten opgepakt na een plofkraak afgelopen nacht in Roermond. Eén verdachte werd in de stad aangehouden, de vijf anderen in het nabijgelegen Beek. Het zijn allemaal twintigers. De geldautomaat werd opgeblazen met een explosief. De schade aan de automaat en de directe omgeving is groot. Ramen van kantoren en winkels zijn gesneuveld en auto's zijn flink beschadigd. De politie wil niet zeggen of er ook geld is buitgemaakt. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een uitbarsting van de Etna. De vulkaan spuwt enorme aswolken uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het vliegveld in de buurt is gesloten. Vliegtuigen die willen landen worden omgeleid naar andere luchthavens. Nederlanders deden vandaag massaal de laatste kerstinkoop... en dat leidde tot overvolle winkelstraten en razend drukke winkels. De gemeente Rotterdam riep daarom op om niet meer met de auto... maar met het openbaar vervoer naar de stad te komen. In Breda werden bij een supermarkt verkeersregelaars ingezet... om alles in goede banen te leiden. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen, eerste kerstdag, af en toe zon en een graad of 7.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 Very Merry Christmas and a Happy New Year. decoration on our Christmas tree, and lots of invitations just for you and me. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Very Merry Christmas. Very Merry Christmas. Very Merry Christmas. Very Merry Christmas. Very Merry Rond deze tijd trekken we de kerstalbums uit de kast. Ook ik. Daarbij probeer ik dan altijd een aantal nieuwe of minder bekende songs te vinden. Zo bracht Rodney Crowell onlangs een schitterend album Christmas Everywhere uit. En dankzij Very Merry Christmas opende ik met een track van dit album. Nu is het de beurt aan de titelsong, die Rodney samen met leraar Lynn vertolkt. Tot slot aandacht voor Christmas for the Blues. Veel luisterplezier. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas everywhere. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, pulling out my hair. Shoppers lined up out the door, traffic backed up miles or more. It's Christmas time, so what the heck? Let's go spend the whole paycheck. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, morning, noon, and night. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, am I right? Larry wants a Lincoln log, Carrie wants a puppy dog, and Johnny wants a ball and bat. Hey, let's make that a cowboy hat. Mama wants a kitchen sink, and Daddy wants a stiffer drink. Grandma wants us to cut the crap, Grandpa wants a nice long nap. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas out the wars. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas up to schnoz. Come all you faithful, don't be slow. It's Christmas time, you can't say no. star. And Billy wants the state of Texas. Lily wants the sewer Rexes. Maggie wants a string of pearls. Donald wants to rule the world. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas here again. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, wear it thin. Deck the halls, it is the season. We don't need no rhyme or reason. It's Christmas time, go spread the cheer. Pretty soon, gonna be next year. on the rooftop. Click, click, click, that we spry.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 I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you were sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. There ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so tired. us. Either way, I'm moving on. I ain't one and girl, you ain't the crying kind. So kiss me once, then I'm gone. I'm sad a I get so tired. Dat was Whitey Morgan. Nu weer naar de kerst met Chuck Hancock. Eens luisteren hoe ze in Texas kerst vieren. When it's Christmas time in Texas It's a very special time for me Texas will be swinging around the Christmas tree, dancing to a Christmas melody. When it's Christmas time in Texas, it might look just like a summer's day. There may not be snow in San Antonio but it's a Texas Christmas to me. When Santa Claus slips over the border, it'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear those twin fiddles playing. Christmas songs with a touch of western swing. San Antonio. It's a Texas Christmas to me. right, the Lone Star shining bright. Oh, it's a Texas Christmas to me. When Santa Claus slips over the border, it'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear those twin fiddles playing. Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas to me. And here's wishing you a Merry Christmas. Merry Christmas from Texas and me.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 Tussen 1960 en 1965 produceerde Roy Orbison een aantal klassiekers, waaronder Running Scared. Vaak begonnen de songs rustig en bouwde Orbison langzaam een climax op die zowel in de arrangementen als in de stem en teksten van Orbison tot uitdrukking werd gebracht. De stem van Orbison en de composities van zijn songs brachten hem de status van legende. De original van deze week. just running scared. Each place we go. tijd. De bezoeken van de MacArthur zitten nog vers in ons geheugen. En toch moeten we er al voor terug naar de vorige eeuw. Met Timeless en True Love houd ik die herinnering levend. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tipjaar is de band van Bart de Win en zijn vrouw Ariane Knecht en hun muzikale vrienden van over de hele wereld. Liedjes over de liefde en het leven. Americana aan de hippie kant van de country, met invloeden uit pop en jazz. Onlangs hebben ze hun vierde langspeler uitgebracht en daarop staan een aantal prachtige songs. Back to the Barracks refereert aan de toenemende onverdraagzaamheid en leunt eveneens op sfeervolle accordeonklanken en fraaie harmoniezang.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 die hem vertelde over de dancehall, zo'n houten gebouw... waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette. Het geëmotioneerde relaas over die ontmoeting wordt in At the Dance verwerkt. Het is een onweerstaanbare tranentrekker, ondersteund door melanchologische accordeontonen en de pedelsteel van Lloyd Mains. Tot slot luisteren we naar Here Again. It's the look in his eyes when she turns and smiles as if all the years don't count. A face full of joy, gazing like a boy, she's still the treasure he just found. He only sees the girl with the freckles and curls again, like then he's in a trance Everything's better since the first time you met her at the dance. Life can change through a dance. Take a breath and give it a chance. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. Shopped for the moon on a Sunday afternoon. She fell for his innocent charms. Maybe not the perfect frame, but his eyes lit a flame, and she simply felt safe in his arms. A boy and a girl floating on a cloud, too shy to take a glance their first kiss at the dance. Life can change through a dance. Take a breath and give it a chance. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. they long take a breath and give it a chance. The prettiest drives you've ever seen are the back roads to love in Fisher and Green. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. If you open your eyes at the dance. seems to live a second life, hangs around, loves his wife. She drifts away inside her head. He hopes she's fine and goes to bed. when he dreams, he can hear again. He sees the crowd and he hears again. Sings out loud het blokje country uit eigen land. Whitey Morgan wisselt de hardcore outlaw songs af met recht toe, recht aan country songs. Titels hiervan zijn Around Here, Tired of the Rain en Carrying On, dat nu scherp staat. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Uiteraard besluit ik het eerste uur met een kerstsong om daar het tweede uur ook mee te beginnen. De Roscoe Parker Band maakt de overstap met ons. Zometeen nog een uur country. outskirts of town, my baby's grieving and it's driving me insane. Now the Christmas is ruined, now you tell me right en stuur jullie allemaal fijne dagen en...